Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een aantal middelgrote gepresenteerde asielplan van de coalitie. De huidige bed, bad en broodvoorzieningen gaan dicht... en in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven... komen dependances van het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar wordt binnen een aantal weken bekeken of een illegaal mee wil werken aan terugkeer. Burgemeester Wiene van Katwijk zei in Nieuwsuur namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de coalitie al eerder had moeten praten met de gemeente. Ook zijn die vraagtekens bij de korte duur van de opvang. In Arnhem en in Groningen zijn ze niet van plan de noodopvang te sluiten. De Groningse wethouder en lokale burgemeester Schroor sprak eerder van een bizar compromis. En burgemeester Snijders van Haarlem, die ook voorzitter is van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, vraagt zich af wat er gebeurt als gemeenten toch opvang blijven bieden. Minister van der Steur noemt het optreden van forensisch anatoom George Maat buitengewoon ongepast en onsmakelijk. Maat deelde als lid van het MH17-identificatieteam tijdens een lezing in Maastricht gevoelige informatie met het publiek. Zo liet hij foto's van verminkte slachtoffers zien. Van der Steur praat er morgen met de Tweede Kamer over. Een aantal Kamerleden heeft al gereageerd. VVD, PvdA en D66 noemen het optreden van Maat schokkend en ongepast. CDA-kamerlid Omtzigt vindt juist de reactie van Van der Steur opmerkelijk hard. Zeker in vergelijking met de mondkapjesuitspraak van oud-minister Timmermans, zegt Omtzigt. Timmermans kwam in problemen nadat hij op tv had gezegd dat een van de slachtoffers een zuurstofmasker droeg. In Chili is voor het eerst in ruim 40 jaar de Calbuco-vulkaan uitgebarsten. Uit voorzorg zijn enkele duizenden inwoners van een nabijgelegen dorp geëvacueerd. De Calbuco-vulkaan ligt in de buurt van de populaire toeristenplaats Puerto Varas... zo'n duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. Vanuit Puerto Varas is de kilometershoge aspluim goed te zien.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 I only bring it close to my. I only bring it close to my lips, yeah. I only bring it close to my. I only bring it close to my lips, yeah. I only bring it close to my. I only an optimist.